Trigger Points van Nicole van Olderen van Nicky's Place. Die is gediplomeerd sportmasseuse onder andere en Trigger Point coach. Het is in Haarlem. Eh, er zijn diverse data voor. Onder andere maandagavond 19 oktober. Donderdagavond 22 oktober. Kleine groepen van vier personen.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 Gisterochtend leidde een controle op de A27 bij Hagestein tot een file van 20 kilometer... doordat automobilisten op de rem gingen staan. Pas om half elf was de file helemaal opgelost. De ANWB vraagt zich af wat het nut is van zo'n controle... omdat op drukke snelwegen niemand te hard kan rijden. Het bureau verkeershandhaving van het OM zegt dat de controles wel zinvol zijn... omdat er in de spits veel ongelukken gebeuren. De afspraak is wel dat controles stoppen zodra er een file ontstaat. Gisteren had dat ook moeten gebeuren, zegt het OM. Zeven op de tien ouders weten zich soms geen raad met het gedrag van hun kinderen. Toch zien ze hun opvoedcursus niet zitten, blijkt uit onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin. De helft van de ouders heeft moeite om consequent te zijn in de opvoeding en de puberteit vinden ze de moeilijkste fase. Omdat de stap naar een cursus te groot is, begint minister Rauwvoet vandaag aan een reeks debatten met ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Hij vindt dat opvoeding een normaal gespreksonderwerp moet zijn, net als het weer. Nu vindt één op de drie ouders het nog vervelend als ze ongevraagd advies krijgen van andere ouders. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen bij het eindexamen straks een verplichte rekentoets. Staatssecretaris Van Bijsterveld wil daarmee het rekenniveau opkrikken. Volgend schooljaar begint een proef waaraan duizend scholieren meedoen. Tijdens de proef wordt bepaald hoe zwaar de rekentoets gaat meewegen bij het eindexamen. De bedoeling is dat de toets in het schooljaar 2013-2014 voor het eerst wordt afgenomen. De sommen zijn voor alle leerlingen in het VMBO, de HAVO en het VWO... dus niet alleen voor scholieren met wiskunde in hun pakket. Van Bijsterveld neemt de maatregel omdat het rekenniveau van veel jongeren... de afgelopen decennia erg is gedaald.